Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft de Amerikanen opgeroepen om in opstand te komen tegen de wapenwetgeving. Dat deed hij tijdens een herdenking van de schietpartij op een marinecomplex bij Washington. Daarbij vielen vorige week maandag twaalf doden. Het is volgens Obama te makkelijk om in Amerika een wapen in handen te krijgen... maar het lukt de politiek niet om de wapenwetten aan te scherpen. Verandering moet dus komen waar het altijd vandaan komt, zei Obama, van de bevolking. Bij de herdenkingsdienst waren zo'n 4000 mensen aanwezig. Voorafgaand spraken Obama en zijn vrouw Michelle met de nabestaanden van de twaalf slachtoffers. Het is de Nederlander Bernard Enzink niet gelukt om burgemeester te worden in de Duitse plaats Schüttorf. Hij kreeg maar 23 van de stemmen. Enzink had goede hoop dat hij zou winnen, omdat de grote partijen in Schüttorf hem hadden gevraagd zich kandidaat te stellen. Maar tijdens zijn campagne bleek al dat veel inwoners er moeite mee hadden... dat Ensink niet in Schutthof woont, maar in Koevoorde in Drenthe. Ongeveer 50 kilometer verderop. Twee jaar geleden probeerde ook al een Nederlander burgemeester te worden in Duitsland. Dat was Frans Willemme, die kandidaat was in Noordhoorn. Hij kwam toen 57 stemmen tekort. De Duitse Bondsdagverkiezingen zijn gewonnen door de CDU-CSU van bondskanselier Merkel. Haar partij kreeg 41,5% van de stemmen, blijkt uit de definitieve uitslag. Ze sprak zelf van een superresultaat. Merkel moet wel op zoek naar een nieuwe coalitiepartner... want de liberale FDP haalde de kiesdrempel niet en verdwijnt uit het parlement. Waarschijnlijk is Merkel aangewezen op de sociaal-democratische SPD... die een kleine winst boekte en op ruim 25 uitkwam. Het weer, vannacht in het hele land nevel en kans op mist. Minima van 10 tot 15 graden. Overdag is het droog met steeds meer zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook dinsdag vrij nazomerweer. Vanaf woensdag kans op een bui en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. koningin, nee, eh, de prinses Beatrix, eh, de ex-koningin... die heeft een onfortuinlijke val gemaakt in de huiselijke kring. Dat las ik ergens. Het een jukbeen gebroken. Nou ja, misschien is het toch een beetje in de war. Hè? Zo, die, die, die eerste dacht dat zij het niet hebben gedaan. Hè? Die troonrede en hij doet het allemaal heel anders, die Willem. En dat ze misschien ook nog te veel doet. je hebt van die oude mensen die zeggen... ik werk dan wel niet meer, maar ik ga niet op mijn kont zitten, hoor. En dan gaan ze me toch een potje heen en weer rennen... Hè, omdat ze anders oud lijken. Nee, geen oude lijken, maar oud lijken. En dat willen ze niet. Ik hoor ook zoveel om me heen van oude mensen die wat gebroken hebben. Een been of een arm of een enkel of een pols. Ja, dat komt door al dat geren en gevlieg. Ik heb het al eens eerder gezegd. Mensen, hè, ouderen, blijf godverdorie toch eens achter die geranium zitten. Hè? Maar ja, wat je ook nog kunt doen, hè, dan verdien je nog een centje erbij hè, bij je AOW. De NASA die zoekt mensen die voor 13.000 euro 70 dagen in bed willen leggen. Hè, voor een onderzoek over gewichtsloosheid of zoiets. Nou, zit je niet oud achter je geraniums... maar leg je gewoon veilig en betaald in bed... in dienst van de wetenschap ook nog eens. Nou, ik ga nou ook naar bed, onbetaald. Hè? Nog een fijne nacht gewenst en pas op, niet vallen. Doei doei! Welkom, welkom, lieve luisteraars. Eh, kijk op www.groentevrouw.com voor eh, meer moois. Ik heb vannacht twee muzikale gasten. Anne Steenkamp en Ad Buter uit Tuitjenhoorn. En Anne is jarig! Yeah! Maar ik kom niet uit horen. Nee, jij niet uit Soest. Happy birthday to you. Happy birthday, dear birthday to you. Zijn we de eerste die voor je zingen? Nee. Oh. Wie was nou de eerste. Zingen was uh, Rafael. Dat was wel Rafael. Oh, heel goed. Die is, heb je meegenomen. Happy birthday to you. You live in a zoo. You look like a monkey. And you, and you smell like one. Oké, zingen. Ga maar lekker daar staan. Oh. Ze zit eigenlijk, eh, ik, ik, informeer u even, ze, is, eh, eh, ze heeft weer een nieuwe band. Hij is toch wel vrij nieuw, de Bush Bandits. Ga jij nou maar daar staan. En ehm, daar gaat ze een plaat mee opnemen, maar samen met haar Libanese vrienden. Want hij heeft ze elf jaar gewoond, geloof ik. Hoe lang? Nou, elf jaar. En, maar dit is vast een akoestisch voorproefje. Ga je gang. damaged mind couldn't carry the pain. Oh, what was left was a life full of worries, nowhere to hide. It made me insane. So then I met him on a road leading to nowhere, trying to kill the pain I had. I walked into a bar as I heard yourself saying, Give me a drink, cause I want to fall lonely apart. Ooh. This thing I remember, I was hunting for power something from somewhere much stronger than me heart was screaming for leaving my body. Hell, I was drifting miles away from me. So then I met him on a road leading to nowhere, trying to kill the pain. three, four. The walls kept on moving, I thought I was grooving, but the adventure was far from reality. I had to come down, I had to get back there. The faces I saw kept on laughing at me, the tongues I fingers that touched me made me decide what I wanted to be. My heart was screaming for leaving my body. I was drifting miles away, miles away. I met him on that road leading to nowhere, trying to kill the pain I had inside. I walked into a bar, I just heard myself saying, Give me a drink, cause I want to follow you apart. I was leaving my body. even snel opsommen eh, wat er vannacht allemaal verder komt. Ehm, eh, ik heb de, de, de eh, Celine de Mulder van het Ritz Rits uit Brussel, als ik het goed heb... die heeft de radioprijs van de NTR gewonnen dit jaar... met een ja, heel mooi gemaakt ja, ja, radiodocumentaire... Eh, over haarzelf en over haar vader. Het eh, de titel is ADHD, die ga ik straks uitzenden. Ik heb van eh, Marjolein Bierens een prachtig hoorspel, Motel Tessel. En ze is druk bezig met nieuwe stukken aan het schrijven. Ze gaat naar Macedonië, geloof ik, en een theaterstuk repeteren. Ze schrijft ook voor een theatergroep in Zeeland. En, nou goed, dat komt straks. Remsen Wolf, dat is een eh, Amerikaanse fotograaf. Die is al in 89, eh, 98 overleden. En eh, zijn werk komt volgende week ja, te kijken en te koop. Dat is wel bijzonder, dat zal ik ook al vertellen. Ehm, ik heb wat prachtige gedichtjes uit een mooie bundel... dichtbundel die samengesteld is door Monique en Hans Hagen... Eh, ik zoek een woord. Ik vind het een heerlijk boek. Eh, voor de rest is Jan Emausen natuurlijk met Emily en met Track Tracers. Eh, Cody duikt qua poëzie in de sport. om mij te pesten. Nou, Marjolein van Heemstra die onderzoekt nog steeds haar Facebook-vrienden. Vanavond is Esther aan de beurt. F. Starik is in zijn serie over moeder doen... op zoek naar een goed tehuis voor haar. En u hoort die wederwaardigheden. Nou, tot slot de website www.adelinevanlier.nl en Kan je van alles podcasten, teruglezen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Je kan mij bevrienden op Facebook, want daar zet ik ook al die podcasts op. Adeline van Lier, ja goed. Nou, twitteren, voor, voor de gek die dat leuk vindt. Uh, eh, N8VH Goede Leven. Nou, doe je best. En nu is het weer tijd voor eh, de afgeslankte, maar de kern van de Bush Bandits. Anne Steenkamp, Ad my mind starts thumbing. Think there's enough to hurt me Better take me away. I really like to move some closer. Slowly, you can turn me on. I show you there's some doors to open. Don't think that I'm expecting too much of your mind. You really have to move some closer. I need to see your eyes. Too many rules already broken. about me now. I wanna see, I wanna see your eyes. Hey, what about me now? Let me touch, let me touch your body. Hey, hey what about me now? I wanna see your eyes. Anne en Ad. God, Anne Steenkamp, eh, haar eigen nummers. Eh, hopelijk eh, nog nou, dit seizoen te, te, vinden op cd, maar dan met een volledige en volg Volgend jaar, denk ik. Volgend jaar wordt het, ja. Als het af is, hè? Als het af is. Ja, en dan komt er ook een boek van je uit, over jou uit. Ja. Waarom een boek over jou? Hoe kan dat? Dat ik een heel raar leven heb gehad. Geloof en ik ook, alles, alles wat ik geschreven heb dat komt weer, dat is weer, nou ja, hij kent hij ken mij <laughs> hij weet hoe raar mijn leven is. <laughs> 20 jaar. ja. Ik dacht, langer? Nee, nee, 93. 93. Eh, ja, dus eh, er komt een boek, wordt geschreven over, Jenny, over mijn leven. Ja. En, eh, maar we, hebben, we hebben te weinig tijd in dit uur om dat hele leven door te nemen. Maar we zullen dus met de hinkstapsprong doorheen gaan. Geboren Soest. Eh, eh, je hebt mijn biografietje gestuurd. Eh, keurig begonnen met de piano. Ja. Maar dat zingen, dat ontdekte je... Je droomde daarover, of wat? Daar droomde ik over. Ik wist niet eens of ik dat kan of niet. Nee, je zegt kan of kon. Kon, ja. sorry. Ja, sorry. en, <laughs> nou, oh, ik vind het zo erg. Soms is mijn Nederlands echt... <laughs> ik ben, dan heb ik het niet eens in de gaten. Dan zit ik gewoon iets verkeerds te zeggen. Ehm, dat komt natuurlijk ook omdat je pas weer anderhalf jaar in Nederland woont. Je hebt elf jaar, elf jaar in, eh, Libanon gezeten. Zo. Ik heb daar iedere dag eh, drie talen gesproken en eh, heel weinig Nederlands. Dat betekent dus Arabisch, Engels, Frans. Ja. Dus ik, ja, ik maak uh, vooral... ja, nou ja, Precies, een maakt beetje, niet uit. Heel charmant. Ja. Goed, maar ik bedoel... maar het maakt niet uit, want ik ben jarig vanavond. Ja, dus <laughs> ja, Goed, jij ging zingen... En, en, en, en je nou, ging... ik ging gewoon op een dag nee, ik ging helemaal niet. Nee, ik, ben, ik heb mezelf altijd met muziek van. Ik vond het vreselijk eh, dat ik dus niet autodidact was met mijn piano. Want ik mocht alleen maar klassiek spelen. En op een gegeven moment had ik zoiets van: ik ben het beu. En toen ben ik, ik geloof dat ik was 12 of 13 of zo toen heb ik op een gegeven moment, eh, ben ik, eh, eh, toen ging ik Nights in White Satin. Nights in White Satin, echt met zo'n heel dichtgeknepen stemmetje. op zo'n achter zo'n piano en dan helemaal trillen, gewoon helemaal in de war. Ja. Maar wel met die piano. Toen dacht ik van, ah, dat mens wat mij gewoon, weet je wel, die pianoles geven, die heeft mij zo in, into Klein gehouden, ja. ja. Die wilde alleen maar Bach. Terwijl ik, weet je wat, zij wilde Bach, ik wilde Beethoven. Ja. Zij wilde, eh, weet ik veel, Satie. Ik wilde Mozart en Chopin. Weet je? Ik wilde die motherfuckers. En die kreeg ik dan weer niet, weet je wel. Nou, had ik op een gegeven moment bedacht... wil ik lekker jazz? Mocht ook niet, weet je wel. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van... nou, volgens mij moet ik gewoon gaan zingen. Maar dat is, ja, dat is wel eh, echt eh, heel... Ja, dat houdt je heel erg... ik kan niet zonder hem of iemand anders een goed nummer. Daar heb ik het wel in mijn hoofd. Maar je hebt de muziek erbij. En, en heb je die piano niet doorgezet zodat je het zelf... Ja, ik speel goed piano, maar ik ben zo bui. Maar voor example... ik heb... bij, bij Anne kan je vaak... Eh, dan heeft ze gewoon de hele muziek al in haar hoofd, Haar, hoofd zitten. En dan is het gewoon een kwestie van omvormen. Ja, dan jij het eruit. Ja, en bij, bij, heel veel andere bands is het andersom. Dan heb je eerst de muziek en daarna komt de zanglijn erop. Ja, maar we doen ook heel veel saampjes. want zoals Why, weet je wel. Dat was echt... Dat doen we dan samen. Daar heb ik die tekst al. Of, weet je wel. Ja. Eh, maar nu ga je van, eh, vanaf dat je 12 bent opeens naar nu. Je ja, maar eh, goed. <laughs> nee, maar dat komt omdat ik ben... Ik, ze heeft, zij heeft mij gehandicapt gemaakt. <laughs> heb je, ben, heb Heb je haar nog wel ooit eens opgezocht? Ik heb het wel, ik heb wel gezoend met haar zoontje. Oh. <laughs> Als wraak. Als Maar goed. Terwijl jij zij beneden op de symbool zat te tappen. Ja, luister. Wanneer begon die muzikale carrière? Toen je een jaar of 17 was? Nee, 12 of 13. <laughs> nee, man, ik zat al achter die piano, was ik negen of zo. Ja? Nou, eh, ik had geen vrienden. Ik deed alleen een beetje turnen, deed ik. Veel turnen. En veel piano spelen twee uur per dag. Dus ik had niet echt eh, zo het idee van... nou, ik ga leuk buiten spelen, vrienden. En eh, ja, dus ik deed sport en uh, piano spelen. En toen op een gegeven moment ging ik zingen. En toen, nou ja, dat was mijn eerste bandje, 14. Ja? Ja. En wanneer ging je daar echt mee optreden? Echt voor... In Parijs, dat was in Parijs. was in was in, in, in 87. Ging ook heel snel. Ik weet niet waarom. Hoe kom je nou in Parijs terecht? Ja, ik was beu en ik had allemaal mislukkingen en weet ik veel. En eh, ik werd aan alle scholen afgestuurd en gedoe. En, ja? nou, gewoon, ik, ik zei, ik moet weg. Nou, binnen twee weken zat ik op de trein met 800 eh, gulden en een tasje. En hup, ga maar. Oh, alright. Nou, en toen liep ik daar door Châtelet-le Halle. En daar kwamen dus allemaal. Uh, kwam op een gegeven moment een, een groep naar me toe met een, een of andere ontzettende zwarte man. En een of ander ja, Filipijntje. En nog een of andere. Ja, die leek wel een beetje op die dudes die je in Madagaskar ziet. Die kwam ook uit Madagaskar. En die hadden een band. Die zei: Hey, eh, hey, you are nice. Eh, could you make a picture of us? Ik zeg: Yes, of course. But why? Ja, because we are a band are you band? Is this a full band? No, we're still looking for a female singer. And then I said, oh, I'm a female singer. I never sang in a, you know, in a professional band before. Ja. Dus ik had ineens zoiets van, nou oh, ja, I'm the female singer. Dus ik heb mezelf daar gewoon naar binnen gebluft. En within no time stond ik daar met hun in de studio een beetje leuk te doen. <laughs> en, en dan begonnen we. <laughs> Het is gewoon echt totaal bizar. De jongens die waren gewoon twee keer zo oud als ik. Ja? En ik zat daar gewoon als kuiken gewoon. En ik hopste gewoon helemaal oudelijk mee. En ineens stond ik daar gewoon olijk te zingen in... Eh, in, uh, hadden we een van de lancering van een modemagazine. Dat was in, uh, in... Hoe heet dat ook alweer? ja, de band Douche de Palace. Ja, de Palace, ja. Ja, en daar stond ik dus. En daar stond eh, Jean-Paul Gaultier stond voor mij. En, en, en, maar toen wilde de eigenaar van, van, van, die, van, die, van, die, van het blad... die vond het heel vervelend dat mensen het zo leuk vonden... dat ik daar zo olijk stond te zingen. Want ik zag natuurlijk beeldig uit toen ik jong was is ondertussen wel anders zag, ja. Ik zei ook zag, ja. En toen op een gegeven moment, toen had hij, wilde hij zijn speech houden... en toen plukte hij gewoon ons uit. Dus op een gegeven moment stond ik te zingen. La, la, la, la, en toen, eh, en, eh, nou, toen eh, Sammy Assumption was kwaad... en die jumpte zo gewoon van de stage af en iedereen kwaad... Nou, ik denk, nou, dan jump ik ook maar van de stage af. En toen eh, begon iedereen, nee! Toen werd ik zo weer de stage opgegooid. En nou, toen <laughs> brak er een soort van bizarre riot uit. Dat is echt waar. Okay. En toen plukten ze de hele boel erin En konden we weer doorspelen. <laughs> Maar ik had zoiets van, jeetje. Wat maar ik had een heel groot probleem. Nou? Want wat gebeurde er? Op een gegeven moment, ik was zo zenuwachtig. Ik zeg, I would like to have a gin tonic. En eh, and would you like... Gin tonic, s'il vous plaît. Uh, eh, autre gin s'il vous plaît. En op een gegeven moment zei iemand... Oh, you're so nervous. Let's go to the bathroom and smoke a joint. Ik zeg, ja, yeah, that's a good idea. That's a good idea. Nou, ik smoken in de, in de, in de, in de, in de toilets. En toen kwam ik terug en toen begonnen we. En de eerste zin die ik moest zingen was... Hey, hey, hey friend, your mind is out again. Why can't you stop that laughing thing? En op een gegeven moment, ta En na vijf intro's, ik stond er echt zo van, ja, moet ik nou ook weer zingen? <laughs> Weet je? En, en dat ging vijf keer over. Dat was het begin, ja. Het begon dus al fout. En toen was ik, zat ik er eenmaal in, toen wist ik het wel weer. Maar ik was gewoon totaal gewoon... Ja, dus dat doe je niet meer? Nee, dat doe ik niet meer. Nee, heel goed. Nee, goed. Maar goed, eh, dat was Parijs. Parijs. En, en, eh, wat is de volgende eh, hinkstapsprong? ik even denken. Was ik eh, Amerika, was ik toen eh, oh. geen muziek En uiteindelijk ben je weer terug in Nederland gekomen. Ben je, bij een, eh, ben je gaan werken? Ja, modellenbureau. En toen kwam ik hem tegen. Ja, toen woonde jij boven, boven Café de Lely. op, aan de Lelygracht in Amsterdam. Ja, Hoek Lelygracht, Keisgracht. Ja. En daar kwam hij. He. <laughs> Ja. Whose name should never be <laughs> mentioned want, want ah, jij bent, eh, je bent ICT'er in dagelijks leven, maar de muziek eh, eh, neemt een grote plek in, of ja, wat? Ja, absoluut. Hij is een hele goede muzikant. <laughs> <laughs> Ik speel, we vanaf mijn, uh, mijn 15 in bandjes. Dus de eerste tien jaar in, in kufferbandjes. Of de eerste acht jaar. Nee, je moet eerst zeggen, ik kom uit Thuisje Horen. Ik kom absoluut uit Thuisje Horen, ja, absoluut. <laughs> Noord-Holland, Dus in 1992 zijn, we naar, zijn we naar Amsterdam verhuisd. En toen, toen hadden wij wat gezamenlijke kennissen. En ehm, en een paar vrienden van mij die, eh, die waren fysiotherapeut. En Café de Lely, dat was eh, het stamcafé van, eh, van de fysiotherapeuten. Die studeerden daar allemaal vlakbij. Ja. En dus wij kwamen daar af en toe. En ik woonde daar boven. Ja, wie, wie, zat er, wie zat daar vaak? Dat was Anne. Ja, want ik woonde daarboven. boven, Dus ik kroop naar boven en ik gleed naar beneden. Ja, en hoe, hoe kwam die muzikale, dus- dat muzikale huwelijk tot stand dan? Nou, we hadden op een bepaald moment was er een, feest van van de fysio's. Eh, en, En, en, toen gingen we, en toen gingen we dus uh, gewoon oefenen. Een muzikaal huwelijk. Ja. <laughs> dat is gewoon een soort van, komt nooit meer van jou. Nou, verloving, verloving. en we kussen ook niet echt, hè? Nee, is goed. Ga door. Kussen met een meter. Maar toen, maar toen moesten we dus oefenen. Dat, en dat, is, dat is heel grappig. Die, ja. Eh, dat gebied is nu heel hip. Dat zijn die, die oude loodsen de, de, de pakhuizen. Dus ja. Eh, Willem, Willem, En, ja, eh, ja. en dat, dat is nu helemaal hip. En dat is de buurt. Maar dat was toen echt een Aganebus eh, buurt. Je bedoelt helemaal aan het ei daar? Ja, ja, ja, dat was toen. ik, ik had toen een auto van, ik geloof, 800 gulden. Van, van de 13 jaar oud. En ik was bang dat de banden eraf <laughs> gestolen zouden worden. En daar oefenden wij. Want daar was een oefenruimte. Een heel stinkend <laughs> oefenhok. Zo'n hok. En ja, toen heb ik voor de eerste keer gespeeld in eh, Café de Lely. Dat was hartstikke leuk. Oké, dus dat is Ja, maar dus hij kwam dus in 92 in Amsterdam. En in 93 stond ik daar. Ja. En hij komt nooit meer van me af. Nee, is goed. <laughs> maar toen ging jij muzikaal opeens een hele andere kant op. Cable Juice. Ja, maar dat kwam weer door eh, Leslie, Leslie Doornik. Ja, je moet niet al die namen zeggen, want dat zegt me helemaal oh, niks. Oh, Leslie, die, uh, dat is een hele goede vriendin van mij was dat. Oké. Okay. Een goede oh. vriendin van mij. Eh, Cable Juice, dat was eh, electro beat of wat? Nee, ik ging in de breakbeats. Breakbeats? Wat is dat? Ineens breakbeats, ja, electro, ja. Doem. Eh, Prodigy, weet je wel, oh, Chemical Brothers. Oh ja, ja, lekker wel. Cable Juice. Sorry, ja. Nou, toen, nou, toen ging ik met Chico Lemos de Sousa Barbosa samenwerken. En ehm, kwam door Leslie. ja, en dat was heel leuk was heel leuk, want ik, hij zat in Dordrecht in een heel klein studiootje. En mijn stoel zat altijd weet je wel, in de ingang van de deurpost. Ja. En dan zat hij op Pro Tools zat hij een beetje. En hadden we nog zo'n klein atarietje erbij. Helemaal leuk. Pro Tools is een montageprogramma voor muziek en geluid. Ja, hadden we Pro Tools. ja. Nou, en dan zaten we nou. En eh, ik kon niet eens in de studio. Zo klein was het. En, ehm, en dat was heel leuk. Want dan zat ik in de, in, in de trein naar Dordrecht. En dan was ik aan het schrijven. Alleen maar aan het schrijven, aan het schrijven. En, eh, Nummers aan het schrijven. Ja, en toen heb ik Sivoplek geschreven. En dat was dus dat, dat, eh, dat hitje, dat hebben we toen gemaakt. Dat was heel leuk, was heel grappig. En eh, nog meer, we hebben nog meer gemaakt. Dat is nooit uitgekomen. Maar dat SVP werd wel een hitje, vooral in de, in de was het nou, populair. Nou, dat werd opgepikt en dat hadden we 3000, eerst, de eerste 3000 press hadden we gemaakt, weet je wel, de maak maakt ze een underground, doen ze eerst 3000. Nou, als dat uitverkocht wordt, is dat dan al een soort van hit. Nou, ja. doen ze weer 3000. Doen ze zes uiteindelijk. Nou, zijn we drie keer, twee of drie keer re-released. Toen zaten eerst met een heel klein labeltje. Dat was Dynamics van BMG, weet je, een underlabel, sublabeltje. Nou, dat ging toen eh, failliet of werd opgeheven door BMG. En toen ging die ene ging naar MCA en die andere die ging naar eh, Universal. Die heeft ons mee eh, verhuisd naar Universal. Zaten we ineens met Universal, zaten we eens met Warner Chapel, zaten we eens met eh, road managers en weet even wat voor een raar. Dus opeens ging het hard. Ja, maar het was ook helemaal niet. Het was niet echt. Hebben we het over midden jaren negentig? Was in eind jaren negentig. Eind jaren negentig, oké. Ja. En dat, want jij vertelde me een verhaal over dat dat helemaal niet leuk was... hoe dat uiteindelijk gegaan is. Dat je dan, dat jij was ik hun kwijt, want eh, toen eh, vielen wij, wij vielen uit elkaar. Want wij hadden Wonder Woman en The Garbage eh, Man. Vlak daarvoor hadden we nog een, band opgericht. half cover, half eigen nummers. Wonder Woman? Wonder Woman en The Garbage Man was dat toch? We, deden covers en we deden ook eigen nummers. Het was Wonder Woman natuurlijk. En zij waren de Garbage Man. <laughs> Sorry, sorry, sorry. En nou moet Adeline ja. Ik ben allergisch voor breakbeats. Nee, hoor. <laughs> breakbeats zijn geweldig. maar totdat je het zelf live moet gaan zien. Wat? Ja, eh, we hebben wel... Nou, plaît hebben we. Ja, maar dan, dat is... Ik heb een versie op YouTube, maar dat, je hoort ja... ja weet je, ik vind het eigenlijk... Weet je, ehm, laat ik het zo zeggen. Ik heb... Eh, ik, ik vond geen prettige tijd. Het is niet, het is niet op een prettige manier gegaan. Eh, we hadden wel, ja, nou ja, we waren ineens heel hip en, en, en knap. En, en we werden met een bus in de rond getuft. En weet ik veel, we stonden overal en weet ik veel. En eh, het werd, eh, bedoel, mijn Op Lowlands en bergen Nee, Lowlands heb ik dus met de dames, weet je, Lowlands, alle vette dingen heb ik dus met eh, Steffi Doms gedaan. DJ Steffi en... En DJ eh, Hepcat hadden we Chicks on Herbal Tea. Want dat deed ik simultaneously. Want ik werd knettergek van het hele Cable Juice project. Want hij liet dan een bandje met mijn voice... liet hij dus achter mij draaien. Want mm. ja, mocht ik dat ingesproken tekstje wat ik zelf had geschreven. Hè, en dat, Moest je dat mimen of wat? Nee, dan wilde hij, want dan dacht hij, hij had eerst dat hij een kliktrekje, dus hoorde ik ook nog eens een keertje klik, klik, klik, klik. En ik had zoiets van, What the fuck, weet je wel? Wat is ja, ik nou? begrijp het ook niet helemaal. Maar... Dat kan dus niet, want ik zing geloof... Ik geloof dat ik een normale zangstem heb. Ja. Dus, en dan nou, ging ik dus met de dames... stonden we op alle vette, <laughs> vette plekken... om helemaal uit onze platen gaan... met tenten vol met leuke mensen. En hij had dan nog steeds een kliktrekje... met mijn stem op de achtergrond. Het heeft ook een hele tijd. was een hele rare, bizarre situatie. Nee, dat is ook geen muziek maken natuurlijk. Hè? Want je doet alles uit een boxje en dan zit je daar... Ja, maar je bent dus wel ineens een soort van ster. En je bent ineens wel ineens een soort van... Eh, met een, een, een, een maatschappij. Je bent ineens wel een soort van VIP en gezellig en leuk. En iedereen vindt je leuk. En jij hebt zelfs zoiets van... What the fuck am I doing? En toen ben ik... Nou, toen zijn wij eh, eh, weer begonnen of het was zo, ik werd door een, een of andere vaag type werd ik gevraagd voor een, een of andere band. En die jongen die was zo ontzettend aan het drank... dat hij iedere keer omviel als hij wilde spelen. En hij was ook altijd boos op ons. Ja. En die wilde dan een soort van uh, double cover band uh, van YNT maken. En nou ja, we vonden eigenlijk maar één nummertje echt heel erg sexy. En dat is ook het nummertje wat we spelen. Ode aan, aan onze connectione. Ga je dat nu spelen? Gaan we zo, gaan we zo spelen. Ga, doe nu ja, dat is prima. Wat is god... Het is een, het is een cover van Yesterday and Today. Echt ja. een eh, jaren tachtig herband. En dus eh, het past bij... Eh, I Want You To Rescue Me. Ja, ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Ja, het is geweldig. Oké, laat horen. Maar ja, die dude die hebben er dus uitgewerkt. En wij zijn dus gewoon onze nieuwe band weer begonnen. Nou, hartstikke goed. En het was hartstikke leuk. Het was een revelation. Oké. Bosbandietje. Ga staan. ik ben gewoon... Nee, ik een struikrovertje. Een struikrovertje, ja. Oh ja, Bush bent Een struikrover was, stond dat wel op onze setlist. Ook moeten we nu alles ineens <laughs> omdraaien? Nee, dat maakt niet uit. as if I care. Ja. gone and I couldn't take it. I was looking for a new way of thinking. When I go to sleep, I pray I wouldn't wake up. And I want you to rescue me. shadow looking for the man. Did I play to win or, or did I win to lose? Of all the cards I had to draw the fool. People telling me about the things I do. The more I hear, the less I see the truth. Oh, well, I'm on the edge and I, I can't slipping, slipping. Air. Want you to rescue me. Oh, rescue me. Well, you know I want you. Want you to rescue me. Oh, rescue me. A voice friendly calling from another time. Oh, so strange it sounds like mine shades of black and a twisted road. And I can see the skies from here. Do I turn around? No, I go straight ahead. I can't stop now, I find the light somewhere. Oh, well, I'm on the edge and I, I can't look down. Hell, I'm slipping, slipping, slipping. Hey, hey, hey you to rescue me. Oh, rescue me. Well, you know, won't you, won't you to rescue me? to the rescue me. ben je als jij zingt? <laughs> Eh, in mezelf. Ja, hè? Ja. Ja, het is, het is heel bijzonder om naar te kijken. Want je bent... Eh, er gebeurt iets eh, met je. Ik kan heel ziek zijn. Ik kan ehm, en dan als ik zing, dan ehm, gaat het gewoon. Het is gewoon jouw medicijn. Nou ja, dan stort ik daarna wel in, maar op dat moment zelf niet, nee. En voel ik heel veel... Ehm, gaat, eh, ja, ik weet niet hoe dat werkt. Ik weet ook niet waarom ik dat kan of zo. Misschien kan ik het ook wel niet. Ik weet niet. Je, je, liedjes gaan over... Ehm, eh, ja, gaan over... Ze komen uit jou gaan over pijn, over, over zware dingen. Over mijn leven. Ja. ja daar moet daar ook een, een boek bij komen. Ja. Dus dat komt ook samen uit, want anders begrijpen mensen het niet. Nee. Je ging niet zomaar naar Libanon? Nee. Het, was, het, was, het ging mis met eh, de vader van je kind? Uh, niet alleen. Nee, er gingen meer dingen mis. Eh, ja, ik had jongen voor me werken van een zeer hooggeplaatst persoon. Eh, en eh, deze jongen die eh, zat zwaar in de kook. En die deed voor mij een heel groot project. Dat heette Tattoo, The Art to Experience. Dat deden we in de Graansilo. Dat was art, music en food. En dat deed ik. Dat was een, mijn, mijn tattoo-project was een, een protest tegen het over, de overname van, van de Superclub. Ehm, eh, en ehm, dat... Superclub ehm, is in, ehm, eh, een... club eh, in, in Amsterdam. Die was opgericht door, door Torwald Vos. Waar, waar ik dus onlangs mee getrouwd ben. Ja. Na al die jaren. Ja, <laughs> grappig. ja, dat is ook een... en ik had de hele rejuvenation van de nieuwe Superclub was een hele populaire... Ja, hele hip. dus, nou, het is nu gewoon helemaal uitgemolken. heel erg commercieel. Maar vroeger was dat, eh, all, all, respect. Maar alles wat, wat eh, integer was, dat is dus gewoon absoluut... Want ik zat op een gegeven moment mensen te ontslaan. En al die mensen... Eigenlijk mensen die ik, aantal mensen die ik ontslagen heb... En die heb ik toen eh, op een gegeven moment... Marlijn Overakker, onder, die heeft toen een Undergarden gehad. Heel mooi restaurant. Eh, en we hadden uh, Krijn van Noordwijk, Noord, eh, Robert Jansen... Met, die toen de tijd laboratorium samen hadden. Krijn, is nu heel mooi aan het fotograferen. Oh, zeg maar, maar niks, maar dat geeft niks. Ja, nou goed, maar goed, ga door. jij niet, maar misschien mensen die luisteren wel. Juist, ja, tuurlijk. ja. Je hebt gelijk. Excuse me. Ja, you know. right. Henry de Maar, mijn ex, de vader van mijn kind, ook kunstenaar en regisseur ehm, en, en nog heel veel eh, sound, eh, sound designers en, en eh, young producers. en, en dat was een heel mooi project. En daar was die jongen, ik zal even op dit moment geen naam noemen... want ik weet niet wat er op dat moment, als ik dat doe, naar me toe komt. Moet ik nog even juridisch uitzoeken. Ook voor het boek. Ja. <laughs> Dat je er rekening mee houdt, you motherfucker. Ja. Mocht hij luisteren. Eh, ja, die had eh, een hoop geld van mij gestolen. Oh. En toen eh, heb ik hem, ik had hem... Ik had hem naar Tarifa... Ehm, ik zat met Henry zat ik in Tarifa... Naar Tarifa is in het zuiden van Spanje. Okay. Dat ik hem en zijn vriendin had ik ook over laten komen. Tickets betaald, omdat hij zo'n fantastisch goed project had gedaan. Toen kwam ik er ineens achter dat hij dus gefraudeerd had bij mij. Dus hij had niet e-, eens een soort van advantage, een meer dan een advantage van Sophie gehad. Maar hij had ook nog eens een keertje gefraudeerd voor heel veel geld. Oké. Okay. Ik ga ook geen numbers noemen. Toen heb ik hem aangegeven. En toen heb ik een brief geschreven naar de postbus van zijn vader. Wat een hooggeplaatst persoon is. En binnen no time is mijn leven toen de tijd eh, geheel destroyed. Meen je niet? Ja, en ik dacht dat ik gek werd. En iedereen zei dat ik gek werd. Totdat ik via een vriend bij een man terecht kwam. En die zei van nee, je bent niet gek. En die heeft dat toen opgelost. Dat heeft hem heel veel tijd gekost was heel erg. Ze doen allerlei rare dingen met je. Ik heb dat ooit al eens een keertje... Ja, je hoort dat wel eens in de media van die jongens... zoals, eh, weet je zo'n ponkenprins en zo'n andere dude, weet je wel... die toen eh, jaren, jaren, jaren lang tegen de government allemaal... Eh, nou ja, goed, zoiets is met mij dus eigenlijk ook gebeurd. En ik, uh, ja, en mensen dachten dat ik gek was. En dat mhm. is allemaal opgelost door die desbetreffende man. Maar ik had zoiets van, oké... Ik heb een huis wat leeggeroofd is door mijn ex en zijn nieuwe uh, eh, uh, eh, eh, loverwoman. Of who was interested at that very moment. mijn bankrekening is leeggeroofd door een, hoog, een kind van een hooggeplaatste persoon. En in Nederland wensen geen schandalen rondom dat soort kinderen. Dus zat ik hier in een democracy of zit ik hier in iets waar men mij dus gewoon kapot kan maken? Toen kwam ik in Libanon. En toen kwam ik in een, een corrupt land. En toen dacht ik van, oh, corruptie ligt hier aan de bovenlaag. Terwijl corruptie in Nederland aan de onderlaag ligt. Want het gebeurt hier. Het gebeurt hier iedere dag. We worden leeggeroofd, we worden leeggezogen door de establishment. Waar gaat je geld heen? Hoe komt het dat banken aan jou kunnen vertellen... of jij eh, iets mag lenen, ja of nee? Hoe komt het dat een BKR-notering jou eh, totaal kan blokken... al is het maar voor 100 euro? Hoe komt dat? Hoe komt het dat een kind van een hooggeplaatst persoon... Ja, jouw leven zo fucking sauer kan maken... terwijl die bijna een ton gejat heeft? Hoe komt dat? Dus, Nederlands is corrupt, was mijn, was mijn conclusie. Ik heb mijn kind onder armen genomen. Mijn hond, Leslie Honeymoon of Stoneguard Steenkamp... dat was een Wyatt Hair Fox Terrier... Ik heb mijn gordijnen aan uh, Adje en, uh, eh, gegeven. <laughs> Die hangen nog. Die hangen nog, die hangen nog steeds. <laughs> Eh, ik heb een container. Ik heb mijn bed heb ik aan een uh, Iranese vluchteling gegeven. Ik heb voor, gezegd... voor, ah nee, voor, de, voor, die tijd was er, muziek was echt jouw houvast. Want wij oefenden toen elke vrijdagavond. En dat was iedere keer was, hè? En dat was puur voor de gezelligheid. Iedere keer was, hè? Puur voor de gezelligheid. En de, de, eerste 20 minuten, dan moest, moest Anne van... Ja, wat ze deze week weer had meegemaakt. Het was vreselijk. Ja, en dan was het... Eh, het was heel erg. E-, einde van de oefensessie. Hij heeft eh, het allemaal meegemaakt. Anna was weer helemaal opgebloeid. Eh. Ja, ja door, door het zingen en de muziek, ja. Nou, even, precies even, even weg uit de... Ja. Maar het was zelfs zo dat wij op een gegeven moment hadden wij besloten om, een, weet je, om die paar nummers te, te playen, weet je wel. En toen was ik, was ik uitgenodigd op, ehm, in een Paradiso Party. En ik hopste daar in de ronde, weet je wel, een soort van semi-hip. En ik was het helemaal beu. En toen kwam ik die een of andere dude tegen van, van de platenmaatschappij. Hé, hey, ik heb gehoord dat jij eh, een, eh, een leuke live sessie gaat doen. Daar ben ik natuurlijk wel voor uitgenodigd. Ik zeg, nee, daar ben jij niet voor uitgenodigd. Dat waren echt de laatste mensen die ik op dat moment wilde zien. Ja. was allemaal zo het Waar allemaal niemand. nobody was busy with the actual thing. Everybody was busy. Gaat, met geld ja, ik vond het heel, of hoe je iets kan verkopen. Nou, het ging helemaal niet meer om mij. En ik was ook helemaal niet meer Anne. Het was een product. En ik was iets waar geld vandaan kwam. Ik was een melkkoe, dus ik kon, voor mij kon gestolen worden. Weet je wel, dus... En ik kon zelf gestolen worden. So, you know, what was I doing? En toen kwam ik in Libanon. En ik, ik kwam gewoon in een land vol met Annes. Ik denk, hier ga ik wonen. Zo corrupt als een achterwerk van een geit. En toen ben ik een struikrover geworden. En Bush Bandit, ja. Maar ik ben ook geroofd daar. Maar ik ben ook een struikrover geworden. En daarom heb ik nu, met terugkomst, de Bush Bandits. Het leuke is, het eerste nummer wat we speelden... Ja. hebben Adje en ik... Eh, afgelopen weken ja, als eerste nummer weer te samen. Want ik heb hem heb gewoon... Ik ben, is nieuw? Is nieuw. Is mooi, Allereerste nummer, Nummer, ja. I was screaming for leave in my body. Nou, toen was ik er slecht aan toe. Ja. Maar wij hebben met z'n twee dat nummer... Hebben, uh, ik kon ook... Ik ben nou bijna... Nou, nog niet eens een jaar terug. Acht, acht maanden, negen maanden geloof ik. Dus we hebben... Pas eh, toen ik met Bush Bandits project begon... heb ik hem benaderd, weet je wel. Weet je wel, toen... Ja, zo is het gegaan. En we zijn toen gaan, gaan repeteren. En... Eh, ja, toen hebben we dit nummer... Dus eerst wat we deden. Gewoon eerst even weer een nummertje maken, weet je wel. <laughs> <laughs> dat, gaat, dat gaat ook heel snel. Het gaat heel snel als, je ons in een, in een hok zit. En, Lekker. Eh, de tijd vliegt. Ik wil nog een nummer horen. Ja. Ga staan. <clears throat> Wat was het ook? Wat doen nou? Oh, nee, niet hoor. Oh, hier naast mij zit trouwens, die hoor je af en toe misschien op de achtergrond een beetje lachen. Dat is Jesper ja. Beursink. Oh ja, maar ik, eh, Hallo luisteraars. Een, een announcement Ja, maar, maak een announcement, ja? nou, het volgende nummer heet Pain. Dat heb ik geschreven met Michel Labaki in Libanon. Zijn moeder, um, I have to do it in English because I have to send it to him. Next song I'm going to sing is called Pain. And I'm dedicating this to Gita Labaki, who I took care of for 15 months while Lebex was making sure that he would be fine for the rest of his life. Gita died last Monday, and I love her very much. And for her, I would like to sing this song. Okay. Gita, I love you. Kan je het ook in het Arabisch? Hij zingt ook in Arabisch trouwens. Gita ana بحبك كتير كتير كتير وأنا بعرف أنت الفو وكل شيء تمام ما أنت إلا أنا بحبك والله عن جد نايس نايس Thank you. Why am I in pain? Watching the world, but nothing seems the same. Or am I insane? Fighting this war, but I know the game. I know the game. absurd. Screaming out loud words and up in dirt. Yeah, I know your name. You make me suffer, that's why I'm in pain. I'm in pain. I'm in pain. feel it in my veins. I feel the demons playing with my brain. Will I sustain? Will I beat them so I won't be the same? I'm in pain. I'm in pain. Hey, hey. zag je kijken. Ik wist niet of het klaar was. Was het klaar? Nee. <coughs> nee, werd op verbroken nu. Nee, nee, nee, nee, nee. Is helemaal goed. Heb ik iets fout gedaan, Anne? Ja, ik begon te niet klappen. Jij. Dus. Oh. <laughs> ja. Je had in eh, Libanon, dat vind ik wel heel mooi om te noemen... je had een, een barretje, ik weet niet of je eigen bar was... Met een Rising Phoenix. The Rising Phoenix, en dat sloeg op jou. Jou krijgen ze niet klein. Ja ik, was toen, ik was toen heel arm <clears throat> geweest, heel arm, arm, arm. Ik bedoel, Nederlanders klagen. Maar wij zijn hier niet arm in dit land. Wij mogen heel blij zijn met ons paspoort. Wij mogen heel blij zijn met de infrastructuur. Wij mogen heel blij zijn met eh, alles wat eigenlijk voor ons geregeld is en wordt. Ehm, daar eh, heb ik uh, armoe meegemaakt. Ja. Dus dat ik moest kiezen wie ging daar eten. Ja. En je was daar alleen met je dochter? Ja. Parel? Ja onbeschermd. Dus niet voor een NGO of eh, weet ik Ik was daar oh local, local. Dat is natuurlijk heel raar. Een, een westerse vrouw alleen met een kind daar. Ja. Dus ik ben ook... Ik ben elf jaar lang een hoer geweest. Ja. En eh, tenminste... Eh, Jij ik was een hoer en een, en, en een second, second-hand woman. Ja. In de ogen van de mensen daar bedoel je? Ja, ja. Ja. Maar die bar, daar zong je ook. Ik was natuurlijk niet zelf een hoer. Nee, nee, nee. Dat ik <laughs> nou, ja, dat had ik wel. over hoor. <laughs> nou ja, ik, nee, eh, ik was een struikrovertje. ja. Maar in die. ja, ja. Zong je ook in het Arabisch of niet daar? Want je nou, alles ooit eens een keertje iets laten proberen te zingen. Wacht even. Was. Um, nou, ik, ik, heb dat geweigerd. Dat was heel raar. Er was een, een van dude, die heette Fuad Nohra. En die, zei, die had een liedje geschreven. I, want you to sing it. En toen, dat was... Ehm, ja, maar ik heb dat geweigerd. Ik weet niet, ik, ik, ben die tekst even kwijt. Maar eh, nee, ik heb nooit zelf in het Arabisch gezongen. Maar je spreekt wel Arabisch? Toch? Ja, vloeiend. En dus het, eh, al jouw muziek is allemaal pijn of zo? Ik hoor allemaal pijn in jouw muziek. In Arabisch nou, is eh, het nummer, nummer van pijn wat je net hoort Mhm. Pain, Dat is een nummer dat, gaat over iemand die van heroïne moest afkicken. En ik heb, ben in zijn hoofd gaan zitten. En ik heb met hem met, vanuit zijn hoofd gesproken met, met, met de heroïne. Mhm. Nou ja, dat is één. Als je kijkt naar ehm, ehm, eh, Leaving My Body, dat ben ik. Maar ja, ik ben natuurlijk zelf ook flink down the drain gegaan. Wordt niet voor niets, wordt niet voor niets een boek, een boek <laughs> geschreven. Goed, dat boek... Dus we gaan terug naar het heden. Het boek, de plaat. Ja. Het leven nu in Nederland. Eh, hoe is dat om terug te zijn? Ja, weet ik Tor kookt nog steeds fantastisch. Ja, Tor, die krijgt eh, zijn nou. Wicked Kitchen. Dat is leuk. Een, eh, een, eigen restaurantje? Ja, hij gaat gewoon weer lekker koken. Nou, fantastisch. Lekker smaakexplosies, ja. la la la. Ja, aan de Centuurbaan, hè? Ja, Centuurbaan. Centuurbaan 49. Ja, ja mag ik natuurlijk niet zeggen. Bla, bla, bla, bla, bla. <laughs> Leuk, hè? Lievertjes, we hebben nog zeven minuten. Ik wil nog meer van jullie horen, ja? Oké. daarvoor zijn jullie gekomen. twee nummertjes achter elkaar doen? Ja, doe maar, doe maar. als dat lukt. nummertje. Wat? Hebben ze een vrolijk nummertje? Vrolijk nummertje? Vrolijk nummertje? Ja, hebben ze niet. Nou, money. Ja? Oh, dat is oh, ook oh, Nou. Ja, nou, Money gaat over de corruptie. Eh, eh, en daarna doen we, doen we I Don't want to Know. Dus ik hoop dat het nog net lukt. zes minuten, eh, snel. Ja, twee nummertjes toch? Oké dan. Oh, je moet een andere koptelefoon. Je moet die koptelefoon. Oh, die je... Ja. Shit. Sorry. Dan mogen we niet door het uh, nieuws heen zingen. Dankjewel, nee, we gaan gewoon twee achter elkaar. Kom maar. Oké. not fair the way they deal. No, I don't think it's funny. How do they all expect for me to live? Well, I could be their bunny. Should I forget my dignity? No, I don't think it's funny. No, no. Catch me if you can. so weak. I hear my mind, but I can't speak because I'm going down. Yeah, I hope they give me money. Will they remember how they used to live? No, I don't think it's funny. Cause they will only take and never give. Well, I could be their bunny. I don't think that's funny. No, no. Catch me if you can. Take my hand and pull me up before I'm going down. Inside, I feel so weak. I hear my mind, but I can speak because I'm going. this feeling I can't breathe. Cause they tied up my hand and feet. Oh man, I'm going down. So catch me if you can. Take my hand and pull me up because I'm going down. about the money. No, I don't think it's funny. Money. En doen we nou nog gewoon een, hele vette. Kom op met je kramparmpjes, ouwe, ouwe zak heeft ook een stijve nek, arme jongen. Eh, gewoon als een afsluitertje, gewoon een eh, sexy... Eh, we hebben nog steeds geen verkering genomen. oh ja, met Jesper. Mijn buurman. Kom op. Oh, moet snel. Oké. Ja? There you were for me, it must have been love for you. I would do it over again, and that's not what I normally do. Gotta get my mind back straight, my past is blowing me up. You didn't have the guts to stop me, so I packed my bags and took off. Bad timing, no answer, you're calling me home. But to tell you this frankly, baby, I don't wanna know. So I left the life we had, maybe we gave up a dream. Confused about my past, you stayed, my mind screamed. I decided to go down deep, saw the sadness in your eyes. We never reached the stars, I died. Baby, what should I tell you? You're making me go. But to tell you this frankly, baby wanna know. the ocean alone could reach no land. Many times I tried to explain, you didn't understand. So there she were one day, oh how I cried. We never reached the stars, I died. Baby, what should I tell you? I'm losing my goal. Had to tell you this frankly, baby. I don't wanna know.